Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Afgelopen dag zijn meer dan 5000 mensen via een humanitaire corridor belegerde Oekraïnse steden ontvlucht. Dat zeggen de autoriteiten in Kiev. Uit Mariupol in het zuiden van Oekraïne zijn ruim 4000 mensen erin geslaagd om de stad te ontvluchten. De havenstad ligt al weken onder vuur. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne zijn in de stad Lviv in het westen van het land raketten neergekomen. Bij een aanval vanmiddag raakten vijf mensen gewond. Twee raketten sloegen in bij een olieopslagplaats in het oosten van de stad. De twee andere kwamen neer op een militaire fabriek. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau nog eens benadrukt dat de VS vierkant achter Oekraïne staat. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de invasie door Rusland nu al een strategische mislukking is. Het Westen is volgens Biden meer verenigd dan ooit. Bij een autoongeluk in het dorp Gaam in Brabant is een kind van vier om het leven gekomen. In de auto zaten ook nog twee andere jonge kinderen en een vrouw. Zij raakten gewond. Het voertuig botste aan het einde van de middag door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk om de slachtoffers te helpen. Nederland heeft de oefenwedstrijd tegen Denemarken gewonnen. Het werd 4-2 in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd stond vooral in het teken van het nieuwe systeem van bondscoach Louis van Gaal. Oranje speelde in een 3-4-1-2 formatie. En dat leverde een vermakelijke wedstrijd op met twee goals van Steven Bergwijn. Kay en Depay scoorden de andere twee doelpunten. Voor de wedstrijd betuigden beide teams hun steun aan Oekraïne. Tijdens de volksliederen droeg Nederland een geel shirt waar Oekraïne op stond. Denemarken droeg hetzelfde shirt, maar dan in het blauw.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 never know.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 show. show. Nightwalks, main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalks, main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. Yeah, maybe turn it up a little bit louder. 对，对，对。

ஒப்பாவுளை பிரிமர கத்தி பிரிம தூத்தாம்பலை கொண்டு பிரிமலை ஒப்பாவுளை கொள்ள பிறகு பிள்ளைமணி ஏழை பிள்ளைமணி தம்பளை தூக்கிறம்பா தொம்பளை தப்பலை உடப்பை ஒப்பாமனை விளை ஒப்பா மொழி ஒப்பா மொழி ஆத்தாமலா காப்பேலே Ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele, ele nalga pele, pele.